9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Beveiligers op Schiphol gaan zondag actie voeren. De luchthaven had een kort geding aangespannen om de staking te verbieden... maar de rechter zag daartoe geen reden. De ploegen bij de veiligheidscontroles leggen zondag om de beurt het werk een half uur neer. Schiphol vreest dat de doorstroming stagneert en dat de veiligheid in gevaar komt. Maar volgens vakbond FNV zal dat wel meevallen. Wie op tijd op Schiphol komt zal zijn vlucht niet missen, zegt de bond. De vakbonden eisen dat de beveiligers ook na de nieuwe aanbesteding... onder de CAO particuliere beveiliging vallen. Schiphol wil dat niet beloven. Op de Griekse eilanden voor de Turkse kust komen steeds meer migranten aan. Deze maand waren het er zo'n 7000, veel meer dan in de maanden daarvoor. Alleen vandaag al kwamen op Lesbos 16 boten aan met in totaal 650 migranten, onder meer uit Afghanistan. De Griekse regering heeft de Turkse ambassadeur op het matje geroepen... omdat de EU en Turkije hadden afgesproken dat migranten zoveel mogelijk zouden worden tegengehouden. De opvangkampen op de Griekse eilanden zitten al jaren overvol. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB laat onderzoeken in hoeverre werknemers van twee werkplaatsen zijn blootgesteld aan de giftige en kankerverwekkende stoffen chroom 6 en lood. De stoffen zijn in de verf van twee soorten trams aangetroffen. De werkzaamheden zijn per direct stilgelegd. Het GVB ging er eerst vanuit dat alleen op de voorkant van de trams chroom 6 en lood zat. Maar na het nemen van monsters blijkt nu dat de stoffen ook aan de zijkanten kunnen zitten. Medewerkers droegen wel bescherming. Een gespecialiseerd bureau onderzoekt nu of die bescherming voldoende was. In de kwalificatie voor het EK voetbal hebben de Oranjevrouwen hun eerste wedstrijd makkelijk gewonnen. In en tegen Estland werd het 7-0. Dinsdag is de volgende wedstrijd. De Nederlandse voetbalvrouwen spelen dan in Heerenveen tegen Turkije. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Minima rond 12 graden. Morgen veel zon en zomers warm. Met maxima tussen 25 en 30 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe.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 Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. pretty glad that you're alone. You said she's scared of me?